Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende landen stoppen met het inkopen van Russisch goud. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Japan stoppen met de handel. Dat wordt later officieel bekendgemaakt op de G7-top. Dat is een bespreking tussen een groep belangrijke industrielanden. Zij praten vanaf vanmiddag over onder meer de oorlog in Oekraïne, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Bijvoorbeeld gaat het over de sancties tegen Rusland. Dat is iets wat deze grote economische landen met elkaar willen afstemmen. zijn toch economische economische maatregelen met gevolgen het zal ook gaan over de zorg om de voedseltekorten natuurlijk. En andere thema's. Ja, de stand van zaken van de wereldeconomie, klimaatbescherming, internationale veiligheid. zijn echt grote onderwerpen dus. En een van die maatregelen is voor vier van die landen van de G7 het stoppen met de goudimport uit Rusland. Het leverde Rusland vorig jaar meer dan 14 miljard euro op. In een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London zijn vannacht zeker 17 mensen overleden. Het gaat vooral om jonge mensen. Wat er precies is gebeurd is nog niet niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn de slachtoffers verdrukt of vergiftigd. Voor het café staan bezorgde ouders die bang zijn dat hun kind is omgekomen. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt op een vakantiepark in Ommel in de buurt van Eindhoven. Het gebeurde rond etenstijd bij een ongeluk met een barbecue. Het ding zou geëxplodeerd zijn. En de man is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Peddelend door de sloten en grachten in West-Friesland ruimen Wilbert en Ellen afval op. Vanuit hun groene kajak vissen ze binnen een uur kilo's rotzooi uit het water. En soms ook heel vies afval. Dat is ook nog wel vies trouwens. Dat maken we ook regelmatig mee. Mensen die dan op de boot moeten plassen, die plassen in een flesje. En dan gaat het flesje overboord. En dan vind ik het flesje. De mannen begonnen drie jaar geleden met het opruimavontuur... en worden geholpen door vrijwilligers uit de regio. Het weer, af en toe wat buien vandaag, vooral in het noorden en oosten. In het westen schijnt de zon, het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wat onweer, morgen blijft het droog en 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB file door de werkzaamheden aan de afsluitdijk vanaf uh, op de A7 vanuit Heerenveen naar Den Oever bij Brezandijk 4 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 best serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim Oh, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh, Met twee vingers schuin, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim.